Je oude fiets die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt: Hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw. Jij hoort bij mij en ik bij jou. Ja, wie had dat ooit zoiets bestaan? Nee, dat had ik nooit verwacht. Dat ik met jou zou gaan. Ik vond je altijd reuze sloom. Maar nu ben jij de man. Waarvan ik elke nacht weer droom. Al denk ik nu en dan. Je bent niet hip, je bent niet vlot. Je oude fiets die is altijd kapot. Je bent niet rijk je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar jij bent lief en reuze trouw. Jij hoort bij mij en ik bij jou. weet nog dat het zo begon. Het was op een dag in maart. Jij kwam, jij zag en oh. ik kan er niets aan doen. Je bent niet hip, je bent niet vlot, je oude fiets die is altijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap, je drinkt geen bier maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht.